4 uur, Jan van de Putten met het NOS-journaal. Na Amsterdam en Den Haag is er vandaag in Rotterdam de hele dag geen openbaar vervoer. Stadsbussen, trams en metro's blijven 24 uur in de remise... uit protest tegen de bezuinigingen en aanbestedingsplannen van het kabinet. Volgens de vervoersbedrijven leidt die tot versraling van het aanbod... en vermindering van arbeidsplaatsen. Het kabinet verwacht juist efficiënter en moderner openbaar vervoer. Vanmiddag is er in het centrum van Rotterdam een protestbijeenkomst van RET-personeel. Er zijn EHEC-bacteriën gevonden op groenten van een Nederlandse teler. Ze zijn niet van het gevaarlijke EHEC-type O104 dat in Duitsland de crisis heeft veroorzaakt. Welke variant het wel is en of er mensen ziek van kunnen worden, wordt nog onderzocht. De Bacteriën werden gevonden op een partij rode bietenkiemen... die vaak worden gebruikt als garnering. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft de EHEC gevonden op een partij in Nederland... en de Duitse inspectie op een partij die was geëxporteerd naar Duitsland. Minister Schippers van Volksgezondheid heeft besloten... alle rode bietenkiemen van het bedrijf uit de handel te halen. Welk bedrijf dat is, wordt niet bekendgemaakt. Mensen die naar Pinkpop gaan moeten uitkijken voor gevaarlijke ecstasypillen. Het Openbaar Ministerie in Maastricht waarschuwt de muziekliefhebbers dat er ecstasy in omloop is met de gevaarlijke stof PMMA. Sinds eind vorig jaar zijn in Limburg drie mensen die die pillen hadden geslikt overleden. Over een half uur stappen de eerste deelnemers op de fiets voor Alpe d'Huez. Ze proberen minstens zes keer de bekende Tour de France berg, berg Alpe d'Huez op te fietsen... om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Ruim 4000 mensen doen mee aan het evenement. Onder wie bekende Nederlanders als presentator Frits Barend... en snowboardster Nicolien Sauerbrei. De deelnemers zijn van plan 20 miljoen euro bij elkaar te fietsen. Radio 2 staat de hele dag in het teken van Alp du 6. De NCRV en de NOS besteden er aandacht aan op Nederland 1. Dan het weer nog vannacht droog en een graad of 8. Overdag vrij zonnig. Het wordt 17 graden aan zee tot 19 in het binnenland. En tot zover het NOS-journaal.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 It's four in the morning, and once more the dawning just woke up the wanting in me. Wishing I never met her, knowing if I'd forget her, how much better off she would be. The longer I hold on, and the longer this goes on, the harder But it's four in the morning and once more the dawning just woke up the wanting in me. I never deserved her, God knows when I hurt her. That's the last thing that I want to do. She tries, but she can't tell how she feels what she's going through. If I love her so much, I don't know why I can't do the right thing and just let her be. But it's for goodbye. Last night we broke up, this morning I woke up, and for the tenth time I'm changing my mind. I saw more love in her eyes when I left her than most foolish men will ever see, and it's boy. the morning, it's for the morning. Hoe verzint u dat? Je hoorde de stem van uh, Farron Young, een zanger die al lang niet meer eh, onder ons is. En... Eh, hij eh, is in 1996 overleden en deze hit die had in de jaren 50. It's for the morning, Farron Young. Goedemorgen. Kunnen we onderhand wel zeggen, het is uh, vier uur geweest. Farron Young had het ook uiteindelijk over It's for in the morning. Eh, welkom bij het tweede, derde uur alweer van de nacht. Ging het anders hier bij de Vada op Radio 1... waarin ook een aantal studiosessies te beluisteren zijn. Ik had namelijk gedacht om die hit die Agnes Obel heeft op dit moment... om die te gaan draaien in de uitvoering van Giel. Dat heb ik al een aantal aantal keren gedaan. Die opname die is van 30 eh, november jongstleden. Maar inmiddels is er hier in Hilversum een veel recentere uitvoering. Namelijk afgelopen eh, week toen verscheen de zangeres in Adres Onbekend op Radio 2. Die versie ga je nog eens een keer horen van Riverside. Everybody goes to be alone, where you won't see any rising sun down to the river we will run. And by the water we drink to the jakes look at the stones on the riverbed. I can tell from your eyes you never been by the river her side. Down by the water, the riverbed, somebody calls you, somebody says, Swim with the current and float away. Down by the river every day. Oh. soort eh, mooie optredens eh, die zal je niet meer horen als adres onbekend naar Radio 5 gaat. Daar moet nog maar eens heel ernstig over nagedacht worden. Want dit was toch wel heel fraai. Eh, uit adres onbekend van afgelopen week het Radio 2-programma op de zondagmiddag... hoorde je het live optreden van de Deense zangeres Agnes Obel. En ze zong datgene wat is te vinden in de hitparade op dit moment... het wonderschone Riverside. Uit Amerika komen ze, uit Amerika komen ze, LE om precies te zijn. Twee mensen en ze noemen zich eh, Poolside. En wat ze op dit moment eh, net hebben uitgebracht, dat heeft als titel Do You Believe? You take hold of this circle. some made-up movie star who copies what we are. We're adventure in a quiet day. You will find a sudden turn. To follow it, you'll learn. Is adventure in a stranger's fence in the corner of in a shop never seen. In a street you thought you'd known. In a voice upon the phone. Who you accidentally dial. There's a hundred me and you. Met een tikje erbij. Het komt van LP Adventure. Je hoorde de stem van eh, Rupert Holmes, die in de jaren 80 en ook eind jaren 70 ook bekend was als eh, producer en componist. Hij componeerde onder andere Give Up Your Guns, wat hier in Nederland een groot hit was voor de band The Boys. Maar zelf was hij dan hier als vocalist aanwezig. Rupert Holmes met Adventure. Jacques Dutron zingt over hetzelfde thema. En dit was muziek uit de jaren 60. à Canberra. J'ai joué au dé à Yaoundé, j'ai joué au dame à Amsterdam, j'ai fait des gammes à Birmingham. Je suis un aventurier avec lequel il faut compter. Je suis un aventurier avec lequel il faut compter. J'ai été borné à Bornéo, j'ai des pompettes j'ai bu de l'eau à Bordeaux. J'ai dit tant pis à Tampico, j'étais sur ta à Bogota, et des calculs à Calcutta. À moi faut pas me raconter, parce que vraiment j'en ai bavé. À moi faut pas me raconter, parce que vraiment j'en ai bavé. J'ai été errant à terre et au sauna à j'ai fait le chasseur à Kinshasa. Et la nounou à Kotounou j'ai fait de la poule à J'ai été lourde et à lourde. Je suis un aventurier, j'en ai vraiment beaucoup bavé. Je suis un aventurier, j'en ai vraiment beaucoup bavé. J'ai été crétin à Créteil la à Berlin, j'ai été gentil à Port-Gentil. Et malpoli à Tripoli, j'ai fait la vie à Varsovie et le mort à Baltimore. J'étais un aventurier, maintenant c'est terminé. J'étais un aventurier, maintenant c'est terminé. jaren 60 inderdaad, Jacques Dutron. Toen heeft hij meer platen gemaakt eh, dan alleen maar ILS en Coeur Paris CV. Dit was uh, bijvoorbeeld zo eentje van uh, Aventurier, zo weten dat. En in die jaren 60 was hij weer vooral in Frankrijk bekend... vanwege de vertalingen die hij in het Frans maakte van de songs van Bob Dylan. Jacques Dutron, als je Jacques Dupron, Dutron wil hebben in de Radio 1 Tour Top 100... ga dan naar de Radio 1 website en ter rechterzijde van de site eh, vind je een icoontje over die Radio 1 Tour Top 100... en krijg je vervolgens alle informatie daarover. Dit was Natalie Merchant, The Adventure of Isabel. die vorig jaar van verscheen van Natalie Merchant... onder de titel Leave Your Sleep. En dit was een van de songs uit Adventure of Isabel. Weet je nog van eh, vroeger, zo'n twintig jaar geleden, op Hilversum 1... het gebouw van de VPRO, had je Corgalis. En je had ook uh, eh, DPA, Dorresteins Persagentschap. Dat komt straks weer eens even voorbij. Maar eerst even Bob James. nu een uitzending van de Radio Nieuwsdienst... verzorgd door het DPA. Buitenlands nieuws, Groenland. Op Groenland, nabij de nederzetting Tule heeft in Eskimo het wereldrecord stotteren verbeterd. De man meldde zich bij een politiepost en deed 2 uur, 43 minuten en 12 seconden... over het uitspreken van het woord ijsbeer. Inmiddels, had het bewuste dier 69 van de 80 inwoners van de nederzetting opgevreten. Frankrijk. De internationale beleefdheidswedstrijden die gehouden zouden worden in het Franse Police-sur-Marne hebben geen doorgang gevonden. Dit gebeurde doordat geen van de deelnemers als eerste wilde beginnen. De Duitse Democratische Republiek Neustrelitz. De Oost-Duitse historicus Kurt Venneman heeft de hand gelegd op documenten... die onomstotelijk bewijzen dat Adolf Hitler in de oorlog fout is geweest. Verder buitenlands nieuws, Australië, Sydney. Na een binnenlandse vlucht is op het vliegveld van Sydney een Concorde geland met alleen de cockpit. De rest van het vliegtuig bleek zonder dat de piloten het merkten op het vliegveld van Canberra te zijn achtergebleven. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor... maar de automatische piloot moest met een shock in een ziekenhuis worden opgenomen. Binnenlands nieuws, Amsterdam. De fractievoorzitter van het CDA, Elko Brinkman, hield woensdag... in de Vrije Universiteit voor de studenten Economie... een voordracht over de economische betekenis van de kunst. Voor een publiek van minstens twaalf toehoorders benadrukte Brinkman... de economische impuls die er van kunst uitgaat. Volgens het bestuur van de Vrije Universiteit was de lezing van elk belang ontbloot... maar hield ze de bewindsman tenminste anderhalf uur lang af... van activiteiten die de gemeenschap werkelijk schade berokkenen. Leiden. Een lingua-sociologisch onderzoek heeft aangetoond dat de vraag... heb jij mijn vrouw de laatste tijd nog wel eens gezien... 98% vaker voorkomt dan in 1890. Het antwoord, ik heb haar onlangs telefonisch gesproken... komt zelfs 100% vaker voor dan in de vorige eeuw. Utrecht, de depressierecherche. Uit een cafetaria in hoog is een man verwijderd wegens deprimerende aanwezigheid. Hij zat aan een tafeltje met twee vrouwen die kennelijk net gezakt waren voor een examen. Toen een van de vrouwen de opmerking plaatste... Ach, volgend jaar lachen we erom, moet je maar bedenken, buurde de depro tegen. Maar volgend jaar huilen we weer om andere dingen. De eigenaar van het etablissement heeft de dader aan de depressie depressierecherche overgedragen... die hem ter correctie op de trein naar Os heeft gezet. Voorschoten, Zuid-Holland. Het cosmetica-bedrijf Intercos heeft kant-en-klare puistjes ontwikkeld... die mannen op rug of schouder kunnen aanbrengen. Intercos speelt hiermee in op het fenomeen dat vrouwen het uitdrukken van puistjes bij mannen opwindender vinden dan echte seksuele activiteiten. Amsterdam. Ouders van hoogbegaafde kinderen hebben een landelijke vereniging opgericht... om de belangen van het hoogbegaafde kind te behartigen. Volgens een van de initiatiefnemers, G. Teunis uit Almere... worden op scholen de problemen van het hoogbegaafde kind door de leerkrachten onderschat. De oprichtingsvergadering werd jongsleden donderdag gehouden in de RAI in Amsterdam. Tot dusver hebben zich 9 miljoen ouders voor deelname aangemeld. Ermelo. Minister Dancona van WVC overweegt het instellen van een maximumgewicht voor kranten op zaterdag. Door de bijvoegsels leveren de dagbladen gevaar op voor de volksgezondheid. Verleden week zaterdag gebeurde er een ernstig ongeval... toen een driejarige peuter onder de brievenbus van zijn ouderlijke woning in Ermelo zat te spelen. Juist op het moment dat de Volkskrant werd bezorgd. Het kind is met hersenletsel in een ziekenhuis opgenomen. Limburg. In het dorpje Susterzeel is een 26-jarige man gearresteerd... die zijn vrouw had gedwongen gemeenschap met hem te hebben tijdens de bevalling... en die zich daarna vergreep aan de nageboorte. IJmuiden. Het Instituut voor Zoutwatervisserij in Bloemendaal... heeft een nieuwe methode ontwikkeld voor het vangen van rolmopsen. Ongeveer 15 meter onder de zeespiegel wordt ultrasonisch het geluid van augurken gesimuleerd. Noord-Brabant, Veghel. <clears throat> Pardon. Bij een lopend buffet georganiseerd door een uitgeverij voor personeel en andere medewerkers... ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan zijn 12 deelnemers bezweken. De organisator van het lopend buffet had een route uitgestippeld via Uden, Heeswijk, en terug naar De deelnemers moesten achter een bestelwagen aanlopen... die gevuld was met broodjes, Franse kaas, wildbraad, pâtés, Ardennerham en glühwein. Tegen de organisator die zelf de wagen bestuurde is verbaal opgemaakt. De man had ter verhoging van de feestvreugde de snelheid nu en dan opgevoerd tot 65 km per uur. Voerendaal. Bij opgravingen in het Limburgse Voerendaal is een Romeinse nederzetting blootgelegd in een zo gave staat dat de Romeinen op de archeologen begonnen te schieten. Groningen, Oldeschans. De Groningse snackbargigant Bochtum heeft na de salmonella schijf en de salmonella rol... nu een salmonella frikandel op de markt gebracht. Veel verschil met de gewone frikandel is er niet, al dus de directie van het bedrijf... of het moest zijn dat de salmonella frikandel het best anaal ingenomen kan worden. Dan een sportbericht Beeldhoven. Bij de internationale kampioenschappen horoscoop trekken in Beeldhoven... heeft de Nederlander Johan Brummers de gouden medaille in de wacht gesleept. Brummers trok van een 30-jarige tweeling zo krachtig de horoscoop... dat er maar één van overbleef. Het weer. In grote delen van het land ondervinden de rukwinden ernstige hinder van het verkeer. Dat was dus tevens een verkeersbericht. Dan tenslotte de tijd. Zoveel uren, minuten, seconden gaat het noodlot al te keer. De tijd heelt alle wonden, maar slaat er nog veel meer. Dit was het nieuws. vijf op de vroege donderdagochtend... hier bij de VARA op Radio 1. De nacht klinkt anders. En dit was de nieuwe single van de Fleet Foxes. Lorelei, dat is de titel van hun eh, nieuwste single. En Fleet Foxes ze komen naar eh, Europa toe, maar voor slechts één concert. En dat zal op 3 juli zijn op het festivalterrein van Rock Werchter. Daarvoor uit de archieven DPA, Dorresteins persagentschap... met uh, in de hoofdrol natuurlijk Hans Dorrestein.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 Give you my confidence. Alweer vijf jaar deze van eh, Racer Light onder de titel America Mes in Breda... heeft vanavond eh, een eh, dubbel optreden. Twee bands uit België. De ene is de Boney King of Nowhere en de andere de Marble Sound. En die hebben op dit moment een hit in eigen land met dit Sky High. De song die in de hitparade in België heeft gestaan. is ook een Belgische band die hoorde Marble Sounds. En vanavond treden ze op in uh, Mes in Breda. Samen met een andere band, Boney King of Nowhere. En dat samen dat wil zeggen dat ze niet allebei op het podium tegelijkertijd staan... maar achter elkaar dus. Mes Breda vanavond voor een Belgische onderontje. Blijf nog even in België. En ik laat je de nieuwe single van Amatorski horen. Doet een beetje denken aan James Blake. Luister maar eens naar Soldier van Amatorski. keeps falling and he wants to grow Like a soldier's heart, a screeching crow. What if I hard. komt veel mooie muziek uit eh, België vandaan. Ik liet je al de Marble Sounds horen met eh, Sky High. En dit is dan nieuw wat je zojuist uh, kon beluisteren. Soldier heet het. En dat is de nieuwe single van de band Amatorski. Die een paar maanden geleden ook al hier lichtelijk in de belangstelling stond in Nederland... met dat nummer Come Home. Dadelijk nog een Belgische bijdrage. En die wordt dan gezongen in, de, in het Vlaams kan je ook nog eh, verstaan dan. Goed, zo dadelijk in het volgend uur eh, aandacht voor eh, een heleboel eigen opnames. En dat heeft dan weer te maken met een aantal pingpopgasten... die het komend weekend zullen verschijnen op het Megaland-terrein. Het grote terrein van uh, pingpop. En ik laat je onder andere een bijzondere opname horen van Anouk uit de jeugdtijd, zou ik als willen zeggen. Uit de periode dat Henk Westbroek nog op Hilversum 3 radioprogramma had tussen de middag. En je kan ook nog een cd winnen. Namelijk een cd van uh, Booker T. Jones. Nou, kortom, blijf aan het toestel hangen voor nog één uur lang. De nacht ging het anders bij de Varen op Radio 1. Dit worden ze dan eh, in het Vlaams. Ongelukkig gaan ze zingen. Hier zijn ze de Fixkes uit Vlaanderen. Tot het nieuws. Ik heb al zo lang niks meer gehoord. Zou ze gelukkig zijn? Schijnt dat iemand anders hè? Zou ze gelukkig zijn. Ik weet dat het niet schoon is, dat ik het niet zou mogen zeggen, maar ik kan er niks aan doen. Ik hoop dat ze maar wat mist, dat ze een heel klein beetje ongelukkig is. Ik hoop dat ze doesn't